Uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De partijen die het vijfpartijenakkoord hebben gesloten benadrukken dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen. D66-leider Pechtold noemt het een eerste stap vooruit na vijf jaar stilstand. Volgens ChristenUnie-leider Slob waren de problemen veel groter als er niets was gebeurd. Het akkoord wordt vanmiddag naar de Kamer gestuurd. De plannen zijn de uitwerking van het pakket maatregelen waar VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het vorige maand over eens werden nadat het katshuisberaad was mislukt. Veel plannen zijn al bekend. De AOW-leeftijd gaat vanaf volgend jaar in stappen omhoog en ambtenaren gaan op de nullijn. Op de effectenbeurs in Madrid is de handel in het aandeel van de Spaanse bank Bankia stilgelegd. Dat is gedaan op last van de Spaanse financiële waakhond. Bankia werd twee weken geleden gedeeltelijk genationaliseerd vanwege problemen met beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt. De bank zal waarschijnlijk vandaag de Spaanse overheid opnieuw om een kapitaalinjectie vragen van meer dan 15 miljard euro. In Duitsland is een nieuwe donorwet aangenomen. Elke Duitser van 16 jaar of ouder moet de komende tijd een keus maken of zijn organen na zijn dood wil afstaan of niet. Als ze niet reageren op de vraag van zorgverzekeraars, beslissen de nabestaanden of iemand donor is of niet. In Duitsland wachten ongeveer 12.000 mensen op een donororgaan. In het Brabantse Heeswijk-Dinter is gisteren een man ingereden op drie jongens van 13. Die fietsten op het erf van de verdachte. De man van 43 werd daar kwaad over, stapte in zijn auto en reed in op de jongens. Ze konden net op tijd wegspringen. Daarna stapte de man uit en pakte hij een van de jongens bij zijn nek in een wurggreep. De politie heeft de man opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en mishandeling. Het weer, zonnig en droog. Het is 21 tot 25 graden. Ook in het weekend veel zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files op de A1 naar Amersfoort tussen Naarden en Bunschoten over 12 kilometer...